Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Enschede is het feestcentrum In het keken gisteravond meer dan 10.000 fans naar de finale om de KNVB-beker tegen Ajax. Twente won met 3-2. In de laatste minuten van de verlenging scoorde invaller Janko het winnende doelpunt. Meteen na het laatste fluitsignaal barstte een groot feest los in Enschede. Volgens de gemeente was er een uitzinnige feestvreugde in de stad. De voetballers van FC Twente worden overigens nog niet gehuldigd. Twente wil zich eerst concentreren op de wedstrijd volgende week tegen Ajax. Dan wordt in de Amsterdam Arena uitgemaakt wie landskampioen wordt. President Obama voert de druk op Pakistan op. In een interview voor de tv-zender CBS zei hij dat de Pakistanse regering moet onderzoeken wie terroristenleider Bin Laden heeft geholpen in de tijd dat hij in Abbottabad woonde. De Amerikanen gaan ervan uit dat Bin Laden een netwerk had dat hem ondersteunde. Of daarin ook mensen zaten uit regeringskringen is volgens Obama nog niet duidelijk. De Amerikaanse regering wil de drie vrouwen ondervragen die na de dood van Bin Laden zijn achtergebleven in de villa in Abbottabad. Ze zouden mogelijk meer kunnen zeggen over de hulp die Bin Laden kreeg vanuit Pakistan. De Amerikanen gaan ervan uit dat de vrouwen en een aantal kinderen uit het huis door Pakistan gevangen worden gehouden. Pakistan heeft nog niet gereageerd op het verzoek van Amerika om de vrouwen te ondervragen. Een olifant van het dierenpark Emmen is op weg naar Spanje omdat hij niet meer te handhaven is. De olifant Oentbwe is een mannetje dat bijna zes jaar geleden in Emmen werd geboren. Hij viel vrouwtjesdieren lastig. In de dierentuin van Sevilla komt Oentbwe in een kudde met alleen maar mannetjes.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 Oh. Costa del Osos. Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get on. Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish. get Spanish. Get Get Spanish on. Em. Claro que sí. Claro que no los jóvenes más chulos del pueblo.